Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Belastingdienst heeft dit jaar een record aantal aangiften binnengekregen. Zo'n 9,5 miljoen. Ook op de eerste dag dat er aangifte kon worden gedaan... deden meer mensen dan ooit dat. Gisteren was de laatste dag. Volgens de Belastingdienst deden toen op de valreep... meer dan 300.000 mensen aangifte van hun inkomstenbelasting. De Franse politie heeft traangas ingezet tegen gemaskerde betogers in Parijs. Dat gebeurde bij een 1 mei-protest van vakbondsleden en gele hesjes... tegen het beleid van president Macron. Vanochtend hield de politie van Parijs 88 demonstranten aan. De Dag van de Arbeid is in veel landen reden tot manifestaties of parades. Koning Vajiralongkorn van Thailand heeft bekendgemaakt dat hij voor de vierde keer is getrouwd. Het land heeft daardoor nu een koningin. Ze heet Sutida en was vroeger stewardess. Komend weekend wordt Vajiralongkorn officieel gekroond. Maar in de praktijk is hij al koning sinds zijn vader in 2016 overleed. De gemeente Veenendaal heeft aangifte gedaan vanwege een illegaal zebrapad... dat twee weken geleden is ontdekt. Het is onbekend wie de witte streep heeft aangebracht omdat het een druk kruispunt is, zijn sommige bewoners wel blij met het zebrapad. De gemeente Veenendaal denkt daar anders over. De strepen worden morgen weggehaald. Op internet is een levendige handel ontstaan in kaartjes... voor de return van Ajax en Tottenham Hotspur volgende week woensdag. Op sociale media en websites als Marktplaats... lopen de vraagprijzen en biedingen al snel op tot 400 euro. Maar er zijn ook uitschieters tot wel 3500 euro. Oorspronkelijk kostten de goedkoopste kaarten 58 euro. De wedstrijd was in een mum van tijd uitverkocht. Het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. De temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen eerst zon, later buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan een graad of 14. Vrijdag en in het weekend is het met 10 graden fris... en er kan een winterse bui vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Den Helder...